Goedemiddag, ik ben Dioke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur horen we waarschijnlijk meer over de avondklok. De ministers hebben er de hele ochtend over gesproken. Rond 1 uur geven ze waarschijnlijk een persconferentie. Daarin horen we dan meer. Want nog lang niet alles is duidelijk, vertelt verslaggever Irene Oosveen. Mag je dan nog wel je hond uitlaten? Eh, wie krijgt er een uitzondering? Moet je dan, als je bijvoorbeeld eh, verpleegkundige bent, elke dag een nieuw briefje halen bij je werkgever? Of krijg je één keer een briefje voor de hele periode? Dat soort details weten we allemaal nog niet. Ook moet er meer duidelijk worden over hoeveel mensen er op bezoek mogen komen. Nu mag je per dag nog twee mensen laten langskomen. Lijkt erop dat dat wordt teruggeschroefd naar één. Als er een avondklok komt, gaat die waarschijnlijk vrijdagavond in. lang niet iedereen ziet die maatregel zitten. Deze jongeren bijvoorbeeld balen dat s'avonds laat sporten en chillen er voorlopig niet in zit. Ja, zeker. Want dat is ongeveer een van de weinige dingen die nu nog kan. Ja, dat is wel gewoon kut. Ik vind het wel jammer, ja. Want uh, eh, je kan bijna niks meer doen. Wat zou je het meest missen s'avonds, als dat niet meer mag? Als je niet meer gewoon op straat mag zijn? Om met vrienden chillen, buiten, gewoon relaxed. Ja, straks om één uur dus een persconferentie. Maar hoe volg je al die informatie als je nog niet zo lang in Nederland woont? Daar heeft Amer van 29 iets op bedacht. Na de perscoos van Rutte en de jongen vat hij de bon nog even samen in het Arabisch. Doet hij gewoon thuis aan een bureautje met een webcam, waarmee hij livestreamt op Facebook. Assalamu alaikum. راح شارك معاكم اخر التطورات والتفاصيل والمستجدات للمؤتمر الصحفي اللي كان قبل قليل لرئيس الوزراء مارك روتا. En zijn livestreams zijn hartstikke populair. Na elke persconferentie kijken er ongeveer 20.000 Syriërs, Egyptenaren en Marokkanen naar Amer. Het weer het waait flink, vooral langs de kust. In het noorden kan het een beetje regenen. Het is vandaag 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een te hoge vrachtwagen op de A10 Koenplein richting Watergasmeer bij de Zeeburgertunnel. De tunnel is dicht.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 I know that I am living, but can you show me how to live? And the Holy Roman Army said your heart beats like everyone else, and you don't need no flags to tell you who you are, so say.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 van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Ze zullen dan waarschijnlijk zeggen dat er een avondklok komt vanaf vrijdag. Een project dat ruim 500 werklozen in Den Haag aan een baan moest helpen... is mislukt door mismanagement en zelfverrijking. Het heeft de gemeente Den Haag 1,3 miljoen euro gekost. Uiteindelijk zijn maar 17 mensen aan het werk geholpen. De Britse en besmettelijkere variant van het coronavirus is vastgesteld in zeker 60 landen en territoria. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat dat er 10 meer zijn dan een week geleden. Het weer, er staat een flinke zuidenwind en met name in het noorden valt lichte regen. Het is een graad of 9. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe, and with all of our dreams, we would color outside of the lines.